ieder moment gebeurt het. Vanaf het allerhoogste niveau teletransformeren miljarden ondeelbare digitale deeltjes je radio binnen. Je ontvangt ze met een positief gevoel, want de deeltjes zijn emotioneel geladen. Dit is haar Freak FM. Johan Starreveld. Festival on your dial. Johan Stadeveld. love It's fast in Amsterdam. Tigra. The most danceable on your dial. Johan Starveld. transformeren miljarden ondeelbare digitale deeltjes je radio binnen. Je ontvangt ze met een positief gevoel, want de deeltjes zijn emotioneel geladen. Dit is haar Freak FM. Johan Steinerveld. that's that. that is. You're invited to a very special party Blowflies International Freak Party. Well, fucking and sucking is essential. Yeah. gebeurt het. Vanaf het allerhoogste niveau teletransformeren miljarden ondeelbare digitale deeltjes je radio binnen. Je ontvangt ze met een positief gevoel, want de deeltjes zijn emotioneel geladen. Dit is haar Freak FM. Johan Starreveld. Decibel on your dial. Johan Stadeveld. music without any emotion. most danceable on your dial. Johan een miljarden ondeelbare digitale deeltjes je radio binnen. Je ontvangt ze met een positief gevoel, want de deeltjes zijn emotioneel geladen. Dit is haar Freak FM. Johan Steinerveld. that's that. little silly games.